Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Voetballer Clarence Seedorf gaat... op de website van de club uit Rio de Janeiro staat dat Seedorf een contract voor twee jaar heeft getekend. Volgens de voorzitter van de club is het niet eerder voorgekomen dat zo'n goede buitenlandse speler kiest voor een club in Brazilië. Vorige maand nam de 36-jarige Seedorf na tien jaar afscheid van AC Milan. In België zijn gisteravond zeven gewond gevallen na een ongeval met een luchtballon. De ballon kwam 30 kilometer van Maastricht in de plaats Houthalen in de problemen door een windstoot. De ballon was net op de grond gezet toen een hevige windvlaag hem weer de lucht inslingerde. Drie mensen vielen uit de mand en kwamen hard neer op een maisveld. De ballon kwam zo'n 50 meter verderop neer. Daarbij raakten vier mensen gewond. Bezoekers van concerten en theatervoorstellingen betalen vanaf vandaag minder geld voor een kaartje. De btw op de podiumkunsten is na de verhoging van vorig jaar weer verlaagd, van 19 naar 6 procent. Die verlaging is afgesproken in het vijfpartijenakkoord. Mensen die voor de verlaging een kaartje hebben gekocht, krijgen het btw-voordeel in principe niet terug... Maar sommige schouwburgen en theaters overwegen bezoekers compenseren met bijvoorbeeld toegoedbonnen. In Baren heeft de brandweer vannacht zes appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Dat was ontstaan in een van de woningen, waardoor er gas naar binnen stroomde. De brandweer besloot de huizen te ontruimen vanwege explosiegevaar. Ruim twee uur later was het gaslek gedicht en konden de bewoners weer terug naar hun appartement. Het weer, droog en ongeveer 12 graden. Overdag afwisselend zon en wolkenvelden. Het wordt 17 graden aan de kust tot 21 graden landinwaarts.